Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas... dat de VS Iran beschuldigt van de droneaanval op een schip. De Amerikaanse minister van Defensie zegt dat de drone werd afgevuurd vanuit Iran... Het schip wordt gerund door een Nederlands bedrijf dat connecties zou hebben met Israël. Bij de Dom in Keulen is veel politie ingezet... naar aanwijzingen voor een mogelijk aanslagplan. Vandaag worden alle bezoekers bij binnenkomst gecontroleerd. Gisteren werd de kerk al uit voorzorg uitgekampt. agenten zochten met onder meer honden naar explosieven. Er is één arrestatie verricht in Duitsland. In Benen, in Oostenrijk zouden ook meerdere mensen zijn opgepakt. Bij de Stefaansdom in Wenen en andere kerken zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. De politie heeft twee mensen aangehouden in de zaak rond de fatale steekpartij vrijdag in Enschede. Bij een parkeergarage aan de rand van het centrum werd een jongen doodgestoken. Over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat het dodelijke slachtoffer een minderjarige Syrische vluchteling was. De Poolse president Duda is van plan zijn veto uit te spreken tegen de begrotingswet voor 2024. Hij is tegen de hervormingen van de publieke omroep door de nieuwe regering. Onder de vorige regering groeide de omroep uit tot propagandakanaal van de rechtsnationalistische PiS-partij. De huidige pro-Europese regering wil door het harde ingrijpen het vertrouwen in publieke media terugwinnen. Het is voor het eerst dat Duda openlijk tegen de nieuwe regering ingaat.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 Hele fijne feestdagen. forgive me. Gone on Christmas Eve. I just called to say, wish you were here with me. And I want you to know that my love is pure as Christmas snow. dream all night As the snow comes down tomorrow morning When those church bells sound I want you to know That my love is pure As Christmas snow find your presents underneath the Christmas tree.